Goedemiddag, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Willem Holleder blijft levenslang in de cel. Ook in hoger beroep veroordeelt de rechter hem voor het geven van vijf moordopdrachten op in totaal zes mensen. Verdachte heeft gewetenloos beschikt en beslist over leven en dood. En verdachte heeft daarmee vele echtgenotes, partners, kinderen en andere naasten leed en verdriet toegebracht. Verslaggever Remco Andringa zat in de zaal en zag Holleders reactie. De rechter zei, u zult het niet met de uitspraak eens zijn. Nee, zei Holleder toen. Hij stond op, eh, trok even zijn, eh, zijn broek op en eh, fronste zijn wenkbrauwen toen hij de zaal inkeek. Holleder gaat in cassatie. Dat betekent dat de hoogste rechter van ons land naar de zaak gaat kijken. Slachtoffers van datingfraude zijn dit jaar over meer dan 900.000 euro opgelicht, zeggen onderzoeksjournalisten van Pointer. Gemiddeld zijn slachtoffers 13.000 euro per persoon kwijtgeraakt. De journalisten hebben nog wel een tip voor je. Praat met je omgeving erover. Want soms worden eh, slachtoffers ook nog wel eens geïsoleerd van hun omgeving. ze mogen er niet over praten van de ja. oplichter. Want het is allemaal speciaal. En tussen dan, moet, dan moet je ook nattigheid ruiken. Altijd nattigheid aan ruiken. En altijd er toch met je omgeving over praten. De vorm van datingfraude die het vaakst voorkomt... doet een beetje denken aan de Netflix-documentaire De Tinder Swindler. Slachtoffers moeten ineens geld overmaken voor bijvoorbeeld vliegtickets. Er gaat heel gevaarlijke MDMA rond. In ons land zijn meerdere plekken waar je drugs kan inleveren en laten checken. Op twee locaties werd begin deze maand vloeibare oranje-bruine MDMA gevonden. Volgens deze Trimbos-onderzoeker is het spul levensgevaarlijk. Als het zo hoog geconcentreerd is, eh, ja, dat, kan dat gewoon leiden tot overwitting. Uh, eh, allerlei vitale organen eh, vallen uit en dat kan uiteindelijk leiden tot de dood. Trimbos waarschuwt om de oranje-bruine MDMA niet in te nemen... of meteen 112 te bellen als iemand het wel heeft gedaan er is eindelijk een akkoord over de opvang van asielzoekers. Elke veiligheidsregio van ons land maakt 225 opvangplekken vrij. Ook krijgen 7500 vluchtelingen die al in ons land mogen blijven een tijdelijk huis. De maatregelen zijn bedoeld om de drukte in het aanmeldcentrum van Ter Apel aan te pakken. Het weer is nu even droog, wel bewolkt. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het is een graad of 23. Morgen ook 23 graden met zon in het oosten en wolken en buien in het westen.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 Morgen is het weekend. weekend, weekend. zand totdat je hele lijf verbrandt. Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wil graag versieren. Zo, dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent Dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee En gans door kwallen overmand en je weer terug over het strand maar middags om een uur of vier, dan komt het toppen van verdier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens dus kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel honderd met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig kom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker vosjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand kom met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede kom met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin daar vond gat. De inhoud licht verspreid in zand van drie kwart kilometer Je danst en vrij de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je paard op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht Dat wordt dan een immense die eindigt meestal in de cellen is men daar eenmaal beland en is berustig op het strand Maar s'morgens lig je weer in zand doordat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat, en word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand Aan de rand van Nederland Welkom terug bij Morgen is het Weekend. Eh, wat gaan we dit uur nog doen? Eh, we, slaan eh, jou dit keer over. Ja, ach. Ik ben er niet. Je bent er niet. we hebben nog de album van de week. We hebben de mop van de week. En we hebben de agenda. En dat is het eigenlijk wat we dit uur nog gaan doen. Voor de rest nog kleine nieuwtjes. Oké. En dan komt Sandy Shaw. it on the String. say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground. puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string. De mop van de week. <laughs> Sorry, was de bier en het... hebben altijd ruzie. Het konijn jat altijd de wortels van de beer... en de beer probeert dan de konijn te pakken. Op een dag als het konijn weer achtervolgd wordt door de beer... staat er ineens een kikker op het pad. De kikker zegt, hallo. Ik ben geen echte kikker hoor, maar ik ben een tovenaar. Jullie mogen allebei drie wensen doen. De beer zegt de eerste wens. Ik wens dat alle beren in dit bos vrouwtjes worden. mens oh. is uitgekomen en alle beren in het bos zijn vrouwtjes geworden. Nu mag het konijn een wens doen. En hij wenst, ik wens een hele mooie motorhelm en motorlaarzen. De beer ligt in een deuk. Wat een kans. Hij laat, eigenlijk kan hij alle vrouwtjes krijgen die, die die wenst. En laat hij het liggen. De beer doet zijn tweede wens. Ik wens dat alle beren in dit land vrouwtjes worden. De konijn mag nu weer een wens doen. Ik wens een hele snelle motor. Nu moet de beer nog harder lachen. Wat een dom konijn. Hij pakt de kansen niet eens. De beer is weer aan de, beurt, aan de beurt. Ik wens dat alle beren in de hele wereld vrouwtjes worden. Dan volgt de konijn. Hij stapt op zijn motor en hij zegt... Ik wens, ik wens dat die bier hier homo wordt. <laughs> oh. Oh. Mm, Oké. De Nou. The Walker Brothers. The sun ain't gonna shine no more. And when, when they come home from work, ooh, uh, sitting down by the fire, oh, the radio does play the classical music they jam, the march of the wooden soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get rid of here. And other people say have to work Just watch me now And there's even some evil mothers Well, they're gonna tell you that Everything is just dirt You know that women never really faint, And that villains always blink their eyes Ooh. And that, you know, children are the only ones that life is just to die. Ja, dat waren dus eh, de Velvet Underground. Met natuurlijk Lou Reed, Sweet Jane. En net uh, draaide ik Tommy James en de Shondells. Crimson en Clover. Angelique vertelt. Komende weken een B-log van Angelique... waarin ze ons gaat vertellen over haar ervaringen en avonturen in Zuid-Korea. blog even. Nou, na een, heerlijke nacht slapen, want ik had nu een zachter bed, ondanks dat alle eh, ja, schijnbaar Aziatische bedden harder zijn dan Europese. Uh, ja, was deze gewoon heel fijn. Ik moet zeggen, in mijn eh, hostel in Seoul was mijn bed zo keihard dat als ik me omdraaide, dat ik echt dacht dat de blauwe plekken in mijn benen sloegen. <laughs> maar ja, oké. Maar nu dus, heerlijk geslapen. En op naar Nami Island. Nou, ik, heb dus niet alleen mijn. Uh, uh, maar Google eh, gebruikt voor, eh, voor vervoer. Maar ook Naver, dat is dus meer de Koreaanse navigatie, waar ook vervoer in staat. En daar zag ik dus dat er één lokale bus was. En ik ben ook naar de infobalie gegaan bij de, bij de treinstation. En daar gaven ze ook wel goede tips. Ehm, ja, ze hadden ook nog van allerlei tips over een dagtrip met een taxi. En dat kost echt niet veel. Maar eh, ik dacht, nee, ik wil lekker in mijn uppie uh, de hoortop. Maar die bus, die tip die ze gaven voor de bus... die had ik en op mijn navigatie, maar die gaven zij ook. Dat was echt de gouden tip. Want mijn Google, die kon dat niet vinden. Eh, en er ging dus maar één bus. Nou moet ik zeggen, niet heel erg betrouwbaar qua tijden. maar ik wist in ieder geval welke ik moest hebben. En die ging echt in één eh, rit daar naartoe, dus het was perfect. Nami Island, daar kun je echt van alles doen. Eh, het was prachtig weer, echt zonnig, 25 graden of zo. Eh, je kunt bungee jumpen, je kunt uh, naar twee kleine eilandjes, maar ook naar mezelf. Nami Island is niet heel erg groot, je kunt er binnen een paar uur helemaal een rondje lopen. Er is natuur, dus veel mensen zijn aan het picknicken. Er is eh, eh, live muziek was er, er zijn restaurantjes. Je kunt er zelfs een appartementje huren of zo. In ieder geval, ja, ik vond het wel heel heerlijk om daar eh, een dag door te brengen. Ook omdat je dus je kunt de, de, drukte opzoeken, maar ook de rust. En er is echt van alles. En ehm, ja, het grappige is dat, eh, dat ik nu wel iets meer buitenlanders zag. Een stuk of eh, tien. Eh, terwijl in Seoul ja, echt een zeldzaamheid. Ik denk twee heb gezien of zo in vier dagen. nou zal dat ook wel wisselen qua seizoen. het zal in het hoogseizoen zeker meer zijn, geloof ik absoluut. Ehm, en over het algemeen denk ik dat het dan meer zakelijke bezoeken zijn. Dus die zul je overdag minder zien vul ik even in. Nergens op gebaseerd. Eh, maar over het algemeen ben ik overal de enige buitenlandse en dan ook nog blond. Dus ik val op. Ehm, en sommige mensen vinden het leuk. Die zeggen hi. En sommige mensen die eh, worden dan een beetje van... Oh, oh shit, nou moet ik Engels praten. Of ze spreken gewoon geen Engels. Um, allemaal prima. En eh, soms ja, vergeet ik gewoon dat ik er anders uitzie. <laughs> ik bedoel, ja, ik kijk natuurlijk niet naar mezelf. Ehm, ja, wat had ik nog meer voor vandaag? Volgens mij alleen mijn Eiland. Wat ik wel heb gedaan is, eh, is verder nog rondgelopen. En eh, ik heb nog wel een tempel gespot. En die zat boven op een berg. Um, maar dat vond ik prima. Oh ja, dat wilde ik nog vertellen. Ik wil heel graag een, um, een tomme zien. En op dit eiland waar, was er wel ook een graf. En, eh, je hebt verschillende, je hebt met gras, je hebt met stenen. En dit was met stenen. En eh, ja, ik vind het toch wel interessant. Het, het is gewoon anders en het is vaak uit, eh, uit de Joseon-periode. Dus echt enorm lang bewaard en geëerd. Ehm, en op de een of andere manier dwingt dat toch wel respect bij me af. Ik bedoel, in Nederland gaan wij heel anders om met de doden en onze begraafplaatsen. Dus ik vind het gewoon interessant eh, dat zij ieder jaar nog steeds eh, eh, een eerbetoon aan hun overledene doen. En dus ook dit soort stukken. We hebben natuurlijk ook wel onze vereringen, of hoe je het wil noemen, maar op een andere manier. Dus ik vind dat interessant. Ja. Ehm, en dan ook wel weer heel erg bijzonder dat dat dan op zo'n op zo'n eiland is, die eigenlijk heel erg voor de entertainment en amusement is. En voor gezinnen die daar lekker gaan picknicken. Ja, echt heel grappig. En eh, ik ben trouwens vergeten te zeggen dat ik met een boot naar dat eiland ben gegaan. En ik er later achter kwam dat je dus ook kon afzeilen naar dat eiland. Eh, <laughs> nou ja, allebei leuk toch? Geen probleem. Ehm, ja. S'avonds uh, nog even het dorp ingegaan, omdat daar echt allerlei winkeltjes waren. Maar dus ook ondergronds nog een hele winkelcentrum. en ehm, ik uiteindelijk gekozen heb voor een, eh, een soort. ja, wat was het? een eh, soort korndol. Ehm, die ik ook wel in de series had gezien. Ehm, maar deze moest dan eigenlijk met hete pepers. En die moest even flink onderhandelen voordat ze dat niet wilde doen. uh, <laughs> erg gelukkig gelukt. Oh, en hij was heel erg lekker. Dus ik was heel blij dat ze niet de hete pepers erin had gedaan. Dus ja, nou, voor vandaag dus even genoeg. Tot zover. Ja! waren de Foundations, Big On My Feet Again... en nog een nummer van Velvet Underground, Stephanie Says. Ja, de LP van de week eh, hebben we gezegd... Uh, heb ik besloten om eh, Matthew and Sons van Cat Stevens. Hij heeft het geschreven in maart 1967... Dus hij is een Engelse songwriter, dat heb ik al gezegd. hij begon al heel vroeg te schrijven. Hij was geïnvloed door de Beatles en de Stones. En zo'n andere Britse band. Uh, I Love My Dog staat ook op, de, op die, eh, op die eh, album... wat ik een heel mooie eh, tekst vind hebben van Cat Stevens. Ja, hij heet tegenwoordig Yusuf Islam. En hij is geboren als Steven Dimitri Giorgio. 1948, <laughs> 21 juli. Ja, hè? Ja, nou, hij is, nou, in de islam, hè, volgens mij. Ja. En eh, ja, wat moet ik er verder over zeggen? Ik vind het een goede songwriter. Absoluut. You take them to bed, you never ever blue. And they've been working all day, all day, all day. He's got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, cause nobody cares, even though they're pretty low and the rent's and Sam. My and Sam. My and Sam. My and Sam. I've never been working all day, all day wat ik nog meer kan zeggen over Cat Stevens is... Eh, hij maakt vooral folk rock of soft rock liedjes. En hij is in juli 78, 1978 heeft hij zijn naam officieel laten veranderen... in Yusuf Islam. weet je hoe dat kwam? Nee? Hij eh, was in 1977... Eh, op 30 december 1977 heeft hij zijn naam veranderd... En ehm, even kijken, hij was aan het zwemmen. En toen ehm, kon hij niet meer terugkomen naar de, naar de kant. En toen heeft hij God aangeroepen. En God heeft toen een, een, een golf gestuurd en hem naar de kant toe gebracht. En sindsdien is hij... Eh, ja, maar welke eh, God? Mohammed? Eh, nee, de, de, de, de, Nee, niet Mohammed is een profeet, schat. Oh ja ja, nee, nee, dat was God. We <laughs> ze hebben dezelfde God, de islam. Ja ja ja, Alleen ze noemen hem anders, maar dat weet ik even niet meer. Oké, en hij is eh, vader van eh, vijf kinderen en woont in Londen. En maakt nu op het ogenblik eh, islamitische muziek, ook voor kinderen. En hij is actief betrokken bij liefdadigheidsprojecten. Onder meer voor Kosovo. Hm. En in 10 november 2004 reikte Michael Gorbachev tijdens de eh, wereldtoppen Nobelprijswinnaar in Rome voor de vrede, Man of Peace, aan Yusuf eh, Islam uit. Dus hij heeft van uh, Gorbachev nog een prijsje gehad. En hou je een beetje van Charlie? Ik hou van Charlie. I love my dog. I love my dog. As much as... ja, ik, ik, I love you. <laughs> Komt-ie aan. as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. up you. You make things my doc will always come through. been demoralized too many times. But now I realize, uh-uh, no more. I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun the sun. You see the best of me when I have got my gun. I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. And those people who put me down, you better get ready to run. Cause I'm gonna get me a gun. you've got Ja, dat was dus... Uh, I'm gonna get me a gun. En uh, Here Comes My Baby van Cat Stevens. En trouwens, die god die heette Allah. Ja, ja. ja dat moet je maar weten. Allah. <laughs> dat wist ik niet. Althans vergeten. Dus eh, we gaan verder met de agenda. Ik heb in uh, Caprera, daar is wel heel veel dingen uitverkocht. Maar wat nog niet uitverkocht is, zijn de 3J's op zaterdag... <laughs> Drie J's. Nou. <laughs> Sorry. Nou. Oké. Zo kan hij wel weer. Ja, nee. Op zaterdag 2 juli... Staat... Jantje Smit en zo? Nee, de drie J's. Weet Zijn niet een... veel. Ook een Volendamse band, maar zonder Jantje Smit. Oh, dat is een J. Ja, ja je, zo, je hebt wel meer namen met een J, hoor. <laughs> Jaap, Joop, Joep. Dus... Ja, maar die in, in, in, in Volendam aan het zingen zijn, uh, ik zou er geen één weten. <coughs> maar nou, de drie De dus. triple J's die zijn wel bekend. Maar eh, ja, niet Op zaterdag 2 juli staat Caprera de hele dag in het teken van de drie J's. De caprera shows van de drie J's zijn al jaren een begrip. Niet in de laatste plaats door de enorme trouwe fanschare die altijd aanwezig is. Het repertoire van de drie J's is bijzonder. Het leent zich namelijk voor <laughs> verschillende soorten shows. Deze keer hebben de mannen gekozen voor de meest zoele zomeravondsound. Dat ze dan ook doen. Ze doen het met volle overgave en bezieling. Tickets voor de avondshows zijn, eh, weer, waren weer snel uitverkocht. Gelukkig heeft, heeft de Jees bereid om dezelfde dag een middagshow extra in neer te zetten. Ze zullen, een liedje, ze zullen er geen liedje minder om spelen. Nou, is toch leuk, de 3 J's? Zoek het even op wie dat zijn dan. Ik ga dat straks voor je opzoeken. Ik heb nog in het uh, Stad Schouwburg... hebben we Maarten Heijmans, die Ramse Safi zingt. Ah. Oh ja, ja, heb ik een stukje van. Ja. Maarten Heijmans legt zijn versie van het repertoire van Ramses Safi vast op zijn Albert Ramses. In de vooravond van 2022 speelt Maarten Heijmans met zijn band de nummers van Ramses live tijdens een Ramses Album Tour Show. En wanneer is dit? Dit is vanavond, 24 juni, eh, om van 8 tot eh, half 11. Dus, en er zijn nog kaarten beschikbaar daarvoor. In de Philharmonia? Dit is in de Philharmonia, in de grote zaal. Ja, ja. En eh, in Zandvoort is op dit moment nog de Ibiza-markt op de boulevard.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 dus Reparata en de Delrons. Captain of your ship. En nu komt eh, de box Nee, ik heb eerst nog de drie J's die je wou weten. Oh ja. Nu zijn de drie J's. Bestaat uit Jan Dulles, Jaap Kwakman en Robin Kuler. Robin Ja, ja, ja. Van 2013 tot 2019 maakte Jan de Witte deel uit van de drie J's. Dus vandaar de drie J's. Volgende, hij volgde destijds zijn vader Jaap de Witte op. De band maakte landelijk bekend na het succes van het debuutalbum Watermensen uit 2007, uh, 2007 en door hun vrienden Jan Smit, Nick en Simon. Dus die, die Robin Kuller is er later bijgekomen. Maar ja, dan ga je niet eh, twee J's en een K doen. Of een R. Nooit van gehoord. Nou, ze komen uit Volendam. Ja, ja. ja. Komt Paling ook vandaan. Nou, <laughs> <laughs> Lekker pijnlijk. Ja, ik doe er een moord voor. Ik ken alleen nog maar de Double J-bar in Andijk. Of die nog bestaat, geen idee. Daar gingen we als Amsterdammers wel naartoe. Ik heb geen idee. Ik Hoop gedoe. die ken ik ook niet. Dus ik vind het allemaal prima. Ja, dus wat zei ik? Uh, reparaat en het Elrons, katalonnetje Schip en een box tops met de letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter. time nemen weer afscheid van, uh, van u voor deze week. En uh, volgende week zijn we er weer. En dan is Pim er weer. Ik bedank eh, mijn wederhelft, Henry van Furstenberg... heel hartelijk voor het invallen en zijn aanwezigheid.